andere partijen tegen de borst stuiten. VVD en PvdA gaan nu proberen vooral D66 en het CDA tegemoet te komen. Dat zou beter zijn voor de werkgelegenheid. D66 wil onder meer een vergroening van het belastingstelsel. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer weer over het belastingplan. Om de lastenverlichting van 5 miljard euro te realiseren... heeft het kabinet de steun van de oppositie nodig in de Eerste Kamer. Het Syrische leger heeft een belangrijke overwinning geboekt. Na jaren is het regeringstroepen gelukt om een luchtmachtbasis bij Aleppo te ontzetten. De luchtmachtbasis werd bijna twee jaar lang door IS belegerd en daarvoor al een jaar door andere rebellengroepen. De honderden regeringsmilitairen die er zaten konden al die tijd geen kant op. De Syrische troepen die zich naar de basis toevochten, kregen steun van Iraanse collega's en Libanese Hezbollah-strijders. Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam heeft jarenlang miljoenen winsten verzwegen die gemaakt werden met de productie van heroïne. Het ziekenhuis maakt die hard druk in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Journalisten van het Parool en NRC Handelsblad hebben ontdekt dat de productie wordt gedaan door een aparte BV van het Slotervaart en dat die niet is terug te vinden in de jaarverslagen van het ziekenhuis. In het olijfolieschandaal in Italië worden zeven fabrikanten beschuldigd van oplichting. De producenten verkopen extra vergine olijfolie, terwijl het gaat om de veel goedkopere gewone vergine olie. Bijna alle onderzochte merken die van fraude worden beticht zijn ook in Nederlandse supermarkten te koop. De Schumel olijfolie zou geen gevaar hebben opgeleverd voor de volksgezondheid. Het weer, het is bewolkt met wat lichte regen bij een graad of 14. Morgenochtend weer af en toe zon en iets warmer, maar vrijdag gaat het weer regenen en flink waaien.